Kasper Meijer met het NOS-journaal. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Biden een toelichting gegeven op zijn besluit om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hij zei dat niets het redden van de democratie in de weg staat, ook niet zijn persoonlijke ambitie. De 81-jarige Biden zei dat het tijd is voor een nieuwe generatie en dat bij de komende verkiezingen de democratie in de VS op het spel staat. Hij sprak opnieuw zijn steun uit voor vicepresident Harris... als presidentskandidaat namens de Democraten. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS om de steun aan zijn land te versterken. Netanyahu herhaalde nog eens dat Israël door zal gaan met vechten in Gaza... tot de totale overwinning is behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in de Amerikaanse hoofdstad. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat Netanyahu bij het congres kon komen. Maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland zelfstraffen gekregen tot bijna zes jaar. De bende werkte vanuit Nederland en was actief van november 2021 tot vorig jaar. De mannen zijn tussen de 23 en 43 en worden verantwoordelijk gehouden voor het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie was de boot vertrokken vanuit Gambia en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar rond de 10 graden. Er is kans op mist. In de ochtend steeds meer bewolking. Later meer kans op een, op een bui en stevige wind.